Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Het blijft nog onduidelijk welke partij de grootste gaat worden in Duitsland. De centrumlinkse SPD ligt voor, maar het verschil met de CDU-SCU is te klein om echt al een winnaar uit te roepen. De Sociaaldemocraten staan op 26 van de stemmen tegen 24,2 voor de Christendemocraten. De Groenen zijn de derde partij met zo'n 14 van de stemmen. De liberale FDP en de rechtspopulistische AFD staan in de prognoses op ongeveer 10 en die linken dreigen met 5 onder de kiesdrempel te zakken. In IJsland komen toch niet meer vrouwen in het parlement dan mannen. Eerder vandaag werd nog gevierd dat IJsland het eerste Europese land was... waar vrouwen de meerderheid vormen. Maar een hertelling zet alsnog een streep door de primeur. Na de verkiezingen gisteren leek het erop dat er 33 vrouwen... een plekje zouden krijgen in het IJslandse parlement. In totaal zijn er 63 zetels. Nu lijkt het erop dat 30 vrouwen in het parlement komen. D66-leider Kaag stelt voor om met alle zes partijen uit het brede midden te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Ook met de ChristenUnie, die ze eerder uitsloot. Ze zei dat op een partijbijeenkomst in Amsterdam. Daarmee zou een meerderheidskabinet weer in beeld komen een restaurant in Nijmegen dat gisteren werd gesloten... omdat het niet op de coronapas wilde controleren, mag toch weer open. Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft zijn dwangbevel ingetrokken... na tussenkomst van de voorzieningenrechter. Die werd ingeschakeld door het restaurant. De uitbaters moesten op papier zetten hoe ze de coronaregels gaan handhaven. De gemeente is akkoord met dat plan, daarom mag het per direct weer open. Wel buigt de rechter zich nog over de vraag of de gemeente tot sluiting over had mogen gaan. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar landinwaarts is een bui mogelijk. Vannacht overal droog en 15 graden. Morgen in de loop van de dag een bui.